Citydijkers met het NOS Journaal. In de Israëlische hoofdstad Tel Aviv is een busje ontploft. Volgens de politie had de bestuurder explosieven bij zich... die vermoedelijk te vroeg zijn afgegaan. Het busje waar hij in zat is daardoor helemaal vernield. Een omstander raakte ook licht gewond. De politie in Tel Aviv zoekt nog uit wat de man precies met de explosieven van plan was. Hamas is het niet eens met het laatste voorstel voor een staakt het vuren in de Gazastrook... strook de terroristische organisatie vindt dat het plan te veel tegemoet komt aan Israël. Het land zou nieuwe eisen stellen aan bijvoorbeeld de ruil van gijzelaars tegen Palestijnen die vastzitten in Israël. Ook zou Israël na het einde van de oorlog militairen aanwezig willen houden op strategische plekken in de Gazastrook. Daar is Hamas het ook mee oneens. Het is de bedoeling dat de komende dag de onderhandelingen over een staakt het vuren weer verder gaan. Op het eiland Madeira zijn honderden brandweerlieden ingezet om een grote bosbrand onder controle te krijgen. Het vuur wordt langs de zuidkust van het eiland waar ook veel toeristen komen. Portugal heeft tientallen brandweerlieden van het vasteland naar Madeira gestuurd om te helpen met blussen. Maar dat gaat moeilijk. Het is daar heet, de lucht is erg droog en er waait ook een sterke wind waardoor het vuur zich snel verspreidt over Madeira. Hulpdiensten zijn gestopt met zoeken naar de jongen van acht... die zaterdag in zee verdween bij de Maasvlakte. Er werden onder meer drones en helikopters ingezet... maar hulpverleners hebben de jongen niet gevonden. Er is ook geen hoop meer dat hij nog in leven is. Vanochtend wordt nog geprobeerd om het lichaam van de jongen te vinden. De hulpdiensten gaan rond 8 uur het water op... en zoeken dan in een groter gebied bij de Maasvlakte. Het weer droog en helder bij 10 tot 13 graden.